Radio 501 presenteert... De Horense Stadsfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen. Die zijn weerga niet kent. Dream Company, Outdoor Stereo Preview, Horense Stadsfeesten Recordings, Texas Sugar Blues, The Item, Laya and the Shakers, Bob Marley Experience, Easy Go... Stetson, Engel, Used, Cirque Valentine en Radio 501 presents Elio Pace. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niks te missen van de Horense Stadsfeesten 2012, 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jouw Radio 501. Alankabı Dernier silo Au bord de l'eau Je t'écris les mots Rien qu'un oiseau Qui me surveille Je pense à toi Bon baiser de Marseille je pouvais seulement, rien que pour un court moment, t'envoyer un coin d'Asie sans nuage, te mettre dans un colis, un tout petit peu d'ici, un peu de vin et d'eau rivage, à l'encre d'un vieux silo au bord de l'eau, je t'ai un mot, a qu'un oiseau qui me surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je connais bien cet endroit où l'on marche dans le froid, où l'on se bat pour gagner sa pitance, où le soir au creux du lit, on se dit quelle folie d'avoir laissé les couleurs de l'enfance. surveille. Je pense à toi, bon baiser de Marseille. Je le sais, tu n'y payais Tu mènes une vie de chien. Faut s'exiler, c'est devenu la règle. Si tu pouvais tout lâcher, je partirais te chercher, te ramener au pays des collègues. Goedemiddag, deze middag de tweede dag van de Horense Stadsfeesten op Radio 501. Ik ben er van 12 tot 2 en mijn naam is Rogier van Diesveld. Gisteren heb ik tussen 12 en 2 muziek gedraaid van muzikanten die optreden door de podia van de Horense Stadsfeesten. En vandaag doe ik dat ook weer en ik krijg straks bezoek van die E-team. Die E-team, moet ik zeggen. En zij komen hier live spelen op de Vader Steeds in de Radio 501 studio... Maar dit allemaal straks. Ik zie de eerste persoon al binnenkomen van die eten. Eh, vanavond om half tien tot half twaalf kun je luisteren naar Elio Pace. Eh, live vanaf de mainstage op de Rode Steen in Horen. En we zijn er tot 12 uur vannacht. Ik start dit uur met mijn zomertip-hit van Bombezer de Marseille. Nee, het nummer heet Bombezer de Marseille van Moussou T.I. Le Jovan. En ehm, ja, dan laat ik nu muziek horen van Elio Page. Daar had ik het net over. En dat nummer van Elio Page, dat heet Lazy Days. van half tien tot half twaalf op de main op het Rode Steen. Elio Page. Hier in Horen bij de Horense Stadsfeesten. En Radio 501 is erbij. Die zal het live, eh, de live registratie doorgeven via www.radio501.nl. Daar kunt u op inprikken en dan kunt u thuis in de huiskamer lekker meeluisteren naar Elio Page. Hij is onderweg. Ik hoorde dat hij het vliegtuig eh, inmiddels eh, in is gestapt. Dus hij zal, denk ik, over een uurtje wel in Nederland zijn. Hij komt vanuit Londen. Rarely Alive die stond twee jaar terug op de Hoornse Stadsfeesten. Dit is Familiar Stranger. me jump now. If I say that Dat heet Rarely Alive. Dat, eh, die band heet Rarely Alive. En dit is Beans Fatback en die komen uit Horen en omstreken. And tonight, girl, I'm gunning, coming home, back home. He, Wat een interessante titel. I'm almost there, so please, why don't you wait up for me? standing next to you. Don't be surprised to see how time has changed both you and me. It's been a while, I hope you still remember me. Or am I just a shadow chasing memories? For I've been next to you. You know I've been away for many nights and many days. I broke your heart in many ways. Now I did not. I lost control and took it all. Tonight Girl, I'm Coming Back Home. Zo heet het officieel dat nummer. Ik las het helemaal verkeerd voor net vanaf de player hier. Beans a Fat Back. En eh, we hebben ook hier een paar weken geleden de Little Town Family Walk. Nee, de Little Town Music Walk. Ja, het was wel een family walk, maar het was een music walk. Overal live muziek in allerlei eh, plekken. En eh, daar ontmoette ik Sean Taylor. En die heeft geschreven Absinthe Moon. Luister daar even naar. Just as grass in the mouths of the dead. Our love it blossoms on the sacred bed. Above the mundane horrors of the world, we gasp for breath. We bathe ourselves in absinthe before the moon. When the starlight's answer to the lover's tune. Life festival skies are just like your eyes, ocean blue. against breath, love against death, flesh against flesh. These hope for all the rest. When the night it feels like it will never end starlight shatters deep into the summer night. There's a fear in the stars and the night's open wide as a tree. 501 e presenteert... De Horense Stadsfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense stadfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen. Die zijn weergaan niet kent. Dream Company, Outdoor Stereo Preview, Horense stadfeesten Recordings, Texas Sugar Blues, The Item, Laya and the Shakers, World Marley Experience, Easy Go, Engel, Used, Cirque Valentine en Radio 501 presents Leo Base. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niks te missen van de Hoornse Stadsfeesten 2012, 15, 16 en 17 juni. Onze Radio 501 hier in de binnenstad, Hongerse Stadsfeesten. If You Only Know van Rupert Blackman. En eh, die stond gisteren op de mainstage op het Rode Steen. En daar speelde hij de Sterren van de Hemel. En dit is een van zijn laatste hitjes. arms where I lives in my head. It's been so long since my mind Eh, tussen de regenbuien door, want er waren toch wel wat regenbuien eh, op de Rode Steen. Ja, dat kom je wel eens tegen natuurlijk. En eh, de weersverwachting voor vandaag ziet er al een heel stuk beter uit. we hebben wel wat wind op het ogenblik, heb ik gehoord. En af en toe bewolkt. En vanmiddag schijnt de zon voor een groot deel. En de avond zou ook regelmatig droog en eventueel hier en daar nog wat avondzon en temperaturen tussen de 17 en 21 graden. Nou, dat belooft veel goeds voor vanavond en vanmiddag op de Stadsfeesten. Daar gaan we dus van genieten. Er zijn eh, diverse locaties in Horen, 12 eh, eh, stuks, 12 podia voor de stadsfeesten. En die staan door de hele binnenstad. En het hoofdpodium bevindt zich op de Rode Steen. Ik moet zeggen het Rode Steen, want de Rode Steen die ligt ergens op het plein. Dat is een steen die rood is. Meer informatie kun je vinden op www.hoornsestadsfeesten.nl en op www.radio501.nl. Nou, ik hoor dat Ellie Pees onderweg is. Die zit in het vliegtuig eh, vanuit Londen naar eh, Amsterdam. En daar wordt hij straks opgehaald door leden van ons team. En eh, dat, dat, stroomt al aardig binnen hoor, alle teamleden. En de band die eet hem is ook al binnen zitten aan de koffie. Die gaat zo meteen spelen. Dus daar wachten we nog eventjes op. Eh, vanavond, eh, dat is dan de zaterdagavond, eh, dan hebben we weer een hele hoop optredens tot 1 uur s'nachts. Elio die speelt van half 10 tot half 12. En de stadsfeesten die zijn vanmiddag alweer begonnen om 12 uur. En morgen, zondag 17 juni, is het eerste optreden om 11 uur. En om 12 uur worden de stadsfeesten weer afgesloten. En dat is dan middernacht. En dan doe ik met Marks Schrander samen het laatste afsluitingsuur van 10 tot 12. Dat is morgen allemaal. En daarvoor zit eh, Mark natuurlijk nog met eh, Sunday or Monday. En eh, ja, het zal een deel overlappen zijn door uh, Elio die dan live te horen is op Radio 501. Maar dat horen jullie morgen allemaal hoe dat gaat lopen. Op de Rode Steen is er morgenochtend, dat is zondagochtend vanaf half elf tot twaalf uur, een kerkdienst. Nou, en wie er ook spelen op de Hoornse Stadsfeesten, dat is... Eh, hoe heet die, uh, Stetson. Ja, Stetson, ik ben het haast kwijt, Stetson. En eh, ik draai wel voor Stetson, dat is een leuke band. Die speelt de Sterren van de Hemel altijd. En een van de nummers van hun laatste cd, dus ook hun debuut cd, dat is Inside Your Head. Eh, Stetson. Ja, en dan komen we bij een eh, prachtig een eh, mooi nummer van de groep. En die groep die heet The Rivers. Ze bestaan niet meer, maar dit is Monkey Woman van hun eerste cd. En ook ja, hun laatste cd. Jammer, maar helaas The Rivers, Monkey Woman. Rivers, Monkey, Woman. Ze zijn er niet meer, helaas. De band is uit elkaar. Maar de muziek die ze hebben nagelaten is nog altijd mooi. Het wordt eh, tijd voor We Cook With Fire. En die hebben het over een dag die ze liever willen skippen. Het nummer heet Skip A Day. It's way too early, nobody is out. So why did I get up? Why did I get up? The birds and the cats and the dogs singing aloud. It's Monday morning, everything is closed. So why did I get up? Why did I get up? That's it, that's it. It's one of those days. It's way too early, nobody is out. So why did I get up? Why did I get up? The birds and the cats and the dogs singing aloud. pouring down. So why did I get up? Why did I get up? It's nice and warm where I belong in my bed. It's juicy, really better. I don't wanna know. I'll write the man a letter today. It's no show. Well, I'm not a morning person, you know. Cook with Fire, Fast Countenance, vast ooit van gehoord. hebben al diverse keren hier gespeeld. Een van hun nummers, dat heet Telephone Line. En die heb ik geprogrammeerd voor de volgende vijf minuten. Telephone line, blurry and fading Is a metaphor for me I'm just sitting here I won't get out until somewhere next week. A couple more months, I can hardly wait when we'll travel overseas and have our own place there. It's this idea that keeps me going. wavering me is slowly decaying. I'm now running in on air. My thirst is pure and clear, for you are the melting mountain snow top. A few more hours and we'll meet at your house. I think I'll move by car. I'll pick you up at eight. The city's near, but don't be late, babe there is no doubt I don't feel the same about you and me as when we began. Actually, it feels better than that. Wind changed direction, feelings arose. The path that I follow is the one that I chose. I chose this, I chose this. cure. But you gave my soul legs and wings, yeah. The world outside is one we must deal with. It's filled with traps and tricks. It sometimes gets to me like a snake strangles its prey. It owns me. Cause there is no doubt that I don't feel the same. passion, feelings erode. ocean feelings arose. The path that I follow is the one that I chose. I chose this. I chose. Stadsfeesten dag 2 op Radio 501. En ik doe het openingsuur weer van deze tweede dag. Uh, je hoorde vast Countenance. En nou ga ik toch iets heel eh, populairs draaien wat op veel radiostations te horen is. En dat is Chris Berry en die komt hier ook ergens uit de omgeving vandaan. En het nummer heet Holy Joven, laatste cd. I'm talking about Holy Joe. I would like to offer you a deal. When will you open up your eyes? I just want to see if he's sincere, and I wanna ride your Ferris wheel. So listen, Joe. of dat Wouter Hakkoff is op die eh, trompet. Het zou zomaar dus kunnen. Chris Berry, hele leuke verschijning op podium en eh, leuke muziek. Ga er eens heen als je ergens optreedt. Uh, gisteren trad op Jules Otto in de Weeshuis Tuin En hij heeft een band die heet Jules Mescaline. En dit nummer heet Where Can I Go? Where can I go? Where can I stay? The that we kissed, you made me go away. Where is my place? What do I do? And did I go wrong by losing you? I will never lose myself. If I burn, Where did I go? Where did I stay? The moment that you kissed, it made me go away. Where is my place? What do I do? Where I go wrong by losing you? Never lose myself. Nothing made me strong. I will make my life again. Forget the ships I burned. Jules Otto. En de plaats voor je hoofd die komt eraan, die heb ik nu klaar staan. En dan gaan we daarna naar de boodschap en zie ik je straks terug. is deze week de Radio 501, de plaat voor je hoofd. Mensen met een beperking in Nederland hebben recht op een leven als ieder ander. Dit wordt hen vaak bemoeilijkt doordat ze niet altijd kunnen beschikken over de hulpmiddelen die ze nodig hebben. U kunt helpen. Geef aan de collectant. Wilt u meer informatie? Kijk op handicap.nl. De collecteweek is van 10 tot en met 16 juni. Geliefde delen is mooi. Het gevoel van geluk en het houden van je partner dat wil je je hele leven lang vasthouden. Als dat onverhoopt niet lukt, hoef je, wat mij aangaat, geen smoesjes te verzinnen.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 Maar u hoeft er niet mee akkoord te gaan. Het wettelijk maximum is namelijk 2,3 procent. Maak bezwaar tegen een te hoog huurverhogingsvoorstel per 1 juli. Nog vragen? Ga naar woonbond.nl. Elke donderdag op Radio 501. Radio 501. Radio 501 de Donderdag. Van middags 1 uur tot middernacht op Radio 501. Radio 501 presenteert... De Horense Stadsfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen. Die zijn weerga niet kent. Dream Company, Outdoor Stereo Preview, Horense Stadsfeesten Recordings, Texas Sugar Blues, The Item, Laya and the Shakers, Bob Marley Experience, Easy Go, Stetson, Engel... Used, Cirque Valentine en Radio 501 presents Elio Base. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niks te missen van de Hoornse Stadsfeesten 2012, 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jouw radio. Welkom terug in dit tweede uur van, eh, van het openingsprogramma van dag 2 van de Hoornse Stadsfeest hier op Radio 501. Ik ben er tot 2 uur en eh, straks komt, als alles goed gaat, die item live vanuit de Vader Jacobstees. Maar dat moet ik nog even bekijken hoe dit hier allemaal loopt. Er lopen wat technici rond met allerlei spullen, dus ik hoop dat het gaat lukken dit uur. Dus eh, blijf erbij zou ik zeggen en dan hoort u het vanzelf ik eh, begon dit tweede uur met Kilburn van Sean Taylor en nu muziek van de 12 Bar Blues Band. said, I can't help you. I read a little blue Bar Blues Band. Die is ook eh, te bewonderen en te behoren, te beluisteren moet ik zeggen. Op de op het Koepertsplein tijdens de Horense stadsfeesten. Dit is We Cook Fire en het nummer heet Science Industry. Then trust the numbers, they won't fail you. They only might be wrong. Cause you should know. industrie van eh, We Cook With Fire. Colleen die is ook al diverse keren op Radio 5 te horen geweest. Dit nummer heet Postcards from Atlantis. snow Dat was uh, Colleen Postcard from Atlantis. En inmiddels is hier aangeschoven Julian eh, Bartelsman, als ik het goed zeg. En die is van eh, de band Die Item, als ik het... ja, ja, ja het is een beetje een rare combinatie van letters. Ja, ja, ja. Hoe is dat, hoe Ja, hoe is dat ontstaan eigenlijk? Nou, we waren wanhopig op zoek naar een naam. En ja, volgens mij is het gewoon een hele stonende avond hebben we dat bedacht. Want het, het staat, het staat ergens voor. Het is een AITM en het klonk wel lekker. Ja. Eh, en waar het voor staat, dat, uh, dat, dat veranderen we steeds. Of dat, oh, mag je zelf, dat mag je zelf bedenken. Wat is de laatste eh, uitleg daarvan? De laatste, die staat hier op de muur. Dat ja? Is, dat kunnen de luisteraars niet zien. Oh. Echt niet? <laughs> nee, nee, nee. nee. Eh, de uh, Apen's Interpretation of Timeless Metaphysics. Ik hoop dat de mensen het sneller hebben meegeschreven. Dan kunnen ze het onthouden. jullie staan op de stadsfeest hier in Horen dit eh, weekend. En eh, waar staan jullie? Op de vanavond. Om 8 uur. En morgen op, ook om acht, half 8. Om half 8 op het Kerkplein. Dus jullie spelen twee keer dit weekend? Dus morgen de herkansing en vanavond op de main stage. Ja. dat wordt interessant. Ja. hoe groot is jullie band eigenlijk? We zijn met z'n vijven. Ja. Eh, we hebben twee gitaristen, waaronder eh, mijzelf. En een toetsenist, een drummer en een zanger die ook de bas speelt. Mhm. is, toetsenist, drummer. Toetsenist, drummer. En oude twee... bassist die, die, en die, en die zingt ook, ja. Ja, ja, ja. Oh, die heb ik al een keer. Ja, die heeft zijn. Uh, nou, zijn basgitaar niet bij zich, zie ik. Die, uh... nou, niet om zijn nek inmiddels, maar. Hij heeft zijn heel mooi uh, vioolbasje. Of heeft, ja, heeft hij die gedaan nu? Nee, die, nee, die heeft hij altijd eh, paraat. Ehm, hoe kun je eh, jullie stijl muziek omschrijven eigenlijk? Ehm, nou, we, horen vaak en dat vinden we ook heel leuk, dat we een beetje op de Beatles lijken. Ja. En ja, een beetje rock, blues-achtige Maar jullie hebben, jullie hebben meestal eh, eigen muziek, toch? Ja. Of hebben jullie ook wat covers? Nee, we doen eigenlijk nooit covers. Ja, we hebben nu twee, omdat we laatst speelden op een eh, Rolling Stones tributeavond. Oh. Die gaan we vanavond ook spelen trouwens en morgen. En welke nummers zijn het, of mag je dat nog niet zeggen? Mm, jawel. Dat is eh, Dancing with Mr. D. Oh. Of hij heet gewoon Mr. D van de Rolling Stones. En Coming Down Again. Dat is ook eh, van de Rolling Stones. Geen Angie en zo? Dat, nee, nee, nee. Oh, nee. Dat, nummertjes. Oh. <laughs> ja, dit zijn de wat onbekendere nummers voor, de, voor de meeste luisteraars, denk ik. Ja. Het zijn niet echt de tophits eh, nee. die op singles zijn uitgebracht. Dus vanavond gaat het allemaal gebeuren. Hebben jullie er allemaal een beetje zin in? Ja, uiteraard. Ja? Want ik heb gehoord dat het weer allemaal mee zit. Ja. Dus daar kan het niet aan liggen. En gisteren in de regen was het al aardig vol op een Ja. Dus eh, ik, ik, denk dat het vanavond nog voller zal zijn. Ja. Dus, uh, ah, leuk. even afwachten. Ik, ik, ja, ik zit te wachten op een technicus, want jullie zouden hier live spelen. En ik hoop dat het lukt dit uur. Want misschien dat het de tweede uur of het uur hierna wordt, dat weet ik dus niet. Maar in ieder geval wil ik de luisteraars al wat laten horen van, eh, van jullie. En daar heb ik hier eh, staan... Excuse me for being a hypocrite. Ja, dat is leuk. Ken je dat nummer? Ja, die ken ik toevallig. Dat, <laughs> heb je wel eens gehoord. Ah, ja, is goed. Oké, gaan we dat, eens kijken of ik dat tuentje uit kan zetten. Ja. <laughs> gaan we daar naar luisteren. rain and then put them in a tweet. E de Horense Stadsfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen. Die zijn gaan niet kent. Dream Company, Outdoor Stereo Preview, Horense Stadsfeesten Recordings, Texas Sugar Blues, The Item, Laya and the Shakers, Bob Marley Experience, Easy Go, Stetson, Engel... Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niks te missen van de Hoornse Stadsfeesten 2012, 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jouw Radio 501. De Shine Twins. Nederlandse band speelde ooit in de Little Town Music Walk. Dit is uh, het nummer Hold On. You came around and gave me shelter. It felt a hundred and time, time, time takes its toll. I uh, take your love, take your love for granted. Uh, that's the time when in your mind. understand. Honey, they Te paro speelde een aantal weken geleden in Horen in uh, Huis Verloren was dat. Eh, de Shiner Twins, nummer 1, Hold On. Robert Mitchell heeft ook gespeeld voor Radio 501 en dit nummer heet Cigarettes and Booze. myself together, cigarettes and bills. Since I've been mistreated, it's hard to keep the faith. Why should I keep on hoping if nothing good will stay? But you're not worth the cry, mama. Everything you said was fake. I'm happy that I found out I will struggle through the pain destination down the drain. Since my baby left me, I find nothing else to do. Try to keep myself together, cigarettes and booze. Why did you never tell me if you already knew? It's time to start all over, it's time to get it through. My dreams are bigger than you. I'm done with playing games. I've seen your evil ways. My trust is washed away, and you are to blame. If I just smoke my mind, I will get through this night. If love is just a lie, I will not give. give in. Cause baby, you can't break me, you're not even getting close. I've seen a lot of traitors, you're just one of those. when I've had my downfall, I will reach higher grounds. You only made me strong. nothing else to do. Try to keep myself together, cigarettes and booze. Cigarettes and blues. Cigarettes and blues heet de nummer. Dit nummer is van PTT, dat is een band uit Horen vandaan. Het nummer heet Servies Goed. straat. Geen mens, alleen katten, kwart over vijf, toch lijkt het laat. En terwijl de bus op de halte komt afgereden, denkt hij aan het huis waarin ze het deden. Op de poef, in de keuken, op de sprei. En de bus komt dichterbij. En de bus deur en de bel. De trap op naar boven, de eerste de rechts. Hij heeft het zo vaak gelopen. De sleutel naast de vaas, met plastic tulpen. Het zuurstokroze behang, vol barsten en krullen. En de tekening van de kip en het ei. En de bus komt tafel met lippenstift. Op de mahoniehouten tafel waarin diep stond gegrift. Dat zij met hem voor altijd en hij hetzelfde met haar. En dat dat toen zo normaal klonk en nu opeens zo raar. Geen ik meer, geen jij meer, maar wij. En de bus de bus komt dichterbij. Het glas, het gerinkel, compleet goed scherven. Ze schreeuwde waarom hij het zo nodig moest bederven. Dus de kamer uit de trap af op de zondagse straat. En nu vraagt hij zich af waarom hij hier staat. Ze zei: Ga dan maar, lul. Vluchten staat je vrij. En de bus die rijdt voorbij. this het noordse Stadsfeest hier bij Radio en Uh, eh, ons team is heel druk bezig in de stad om allerlei dingen van elkaar te krijgen. Straks hoort u daar in de uitzendingen meer over. De item is hier nog steeds in de studio en mogelijk het volgende uur zijn ze te horen live vanuit de studio. Dit is Vol Beans en Fatback. I would never, ever hurt you baby. I would never make that same mistake again. It's been five long years that you've been on my mind. Every night and day's that same old haze. And I feel just like a little child, begging for more to stay, like all those yesterdays. Cause my true feelings know they had changed, but they remain the same. Mama's Beans en Fatback en die komen hier ook uit de regio vandaan. Uh, eh, GT Nero, nooit van gehoord? Nou, ik wel. En ze hebben ook hier in Horen gespeeld. Van hun eh, cd heb ik hier eh, Roll Tide, heet het nummer. Ja, GT Nero. Roll Tide, run home. Away from that home. back down to the water to remember nothing ever ends too soon. Baby, on a blanket, those were not stars in your crown. But mm, you quit your crown. that below, honey on. Hey, look now, the sun come through the clouds. Yeah, well that will leave the move you all it wants? Mm, see, will those pines will whisper that night when moans through the glow tears and oh my God, they won't tell you how to love. in the morning, music drifting in your room. And there is music still in laughter. Gotta let them hold, let them hold and comfort you. Hey, look now, the sun come through. that will either move you or it won't. Mm, the sea will groan, those pines will whisper that night wind moans through the glowing embers, and oh my God, they won't tell. whisper that night when moans through the glowing embers, and oh my God, they won't tell you how to love to be alive. Ja, wij zijn natuurlijk eh, het hele weekend eh, op de Hoornse Stadsfeesten. En eh, daar zijn ook wat videoopnames gemaakt. En de eerste update, hoor ik net, die staat weer op onze website klaar. Ga ervoor eventjes naar wwwradio en dan kun je daar die video-update bekijken. Dit is Stetson, die speelt ook dit weekend en het nummer heet I Love You Anyway. if your makeup's all over you after we made out. And I don't care if your hair gets wild after we played a little loud. I'll love you anyway. Well, I don't mind if your makeup's all over you after we made out. And I don't care if your hair gets wild after we played a little loud. I love you anyway. De Horense Stadsfeesten 2012. Vanaf vrijdag 15 juni is de Horense Binnenstad weer het festivalterrein voor jong en oud. De 14e Horense Stadsfeesten zullen ook dit jaar weer voor spektakel en vermaak zorgen. Die zijn weerga niet kent. Dream Company, Outdoor Stereo Preview. Face the Recordings, Texas Sugar Blues, The Item, Laya and the Shakers, Bob Marley Experience, Easy Go, Stetson, Engel, Used, Cirque Valentine en Radio 501 presents Elio Base. Allemaal te zien op 12 verschillende podia in de oude binnenstad van Horen. Natuurlijk is Radio 501 er dit jaar ook weer bij. Met live registraties, optredens op het Radio 501 Vader Jacob Stage, reportages en veel meer. Dus jij hoeft niks te missen van de Hoornse Stadsfeesten 2012. 15, 16 en 17 juni. Natuurlijk op jouw Radio 501. Ja, dat is Radio 501. Jouw radio. Not That Usual. Er werd net gezegd eh, Robert Mitchell, lekkere muziek. En ik heb hem net gedraaid ook. Maar ik draai nog een nummer van hem en dat heet Not As Usual. En dat komt van zijn laatste cd. komen bij de laatste trek van dit uur. En dan gaat Johnny van Hoorn het overnemen op de Hoornse Stadsfeest hier bij Radio 501. Ons hele team loopt in de stad rond, is allemaal druk bezig. En als het goed is, komt straks in de een van de twee volgende uren die item live vanaf de Vader Jacob steeds. Ik eh, zie jullie morgen weer eh, in het afsluitingsuur van uh, eh, 10 tot 12. Nee, ja, morgenavond. tot dan. you do? Spending a lifetime thinking of you. My world will keep on shining. You want my love, you got my walk away and weep. But my world will keep on shining. You want my love, you got my soul. I don't care what you do, cause my life is filled. the end of this day. Oh, baby, don't deny. Oh, I will love you until the end of the night and the day and every way. Oh, baby, hold me tight. what you do. Cause my life it's filled with pain. To command right or wrong. Why are we complaining now?